Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Het Centraal in het akkoord staat dat de AOW-leeftijd geleidelijk wordt verhoogd naar 67 jaar. Het planbureau constateert dat nog veel vragen onbeantwoord zijn en dat met name jongeren er veel nadeel van kunnen hebben. Dat zit hem vooral in de marktwerking. Een deel van de AOW e wordt afhankelijk van de winsten op de beurzen. Minister Kamp van Sociale Zaken ziet in de doorrekening een steun voor zijn beleid. Hij constateert dat verhalen over een veel groter koopkrachtverlies voor mensen die eerder stoppen met werken dus niet waar zijn. In de Brabantse plaats Asten is een kinderdagverblijf per direct gesloten. Uit onderzoek van de GGD is gebleken dat het personeel niet is gekwalificeerd. Verder zouden de groepen kinderen te groot zijn en het gebouw niet aan de veiligheidseisen voldoen. De GGD deed onderzoek naar het kinderdagverblijf in Asten naar aanleiding van een klacht. Er moet een meldpunt komen voor nieuwe drugs. Daardoor kan er op tijd worden gewaarschuwd voor de risico's. Een adviescommissie heeft het kabinet laten weten dat in Nederland geproduceerde wiet en hash een steeds hoger gehalte THC hebben. Als ze meer dan 15% THC bevatten, moeten ze volgens de commissie als harddrugs worden beschouwd. Hetzelfde moet gaan gelden voor de partydruk GHB. In Syrië zijn bij protesten tegen president Assad opnieuw doden gevallen. Na het vrijdagmiddaggebed gingen in een aantal steden mensen dus massaal de straat op. Op een aantal plekken werden betogers onder vuur genomen. Aanhangers van de oppositie melden dat daarbij zeker zeven doden zijn gevallen. De troepen van Assad hebben de afgelopen maanden protesten steeds met geweld beëindigd. Duizenden Syriërs zijn gevlucht naar Turkije. Het weer. Vanavond klaart het overal op. Morgen bewolkt en van het zuidwesten uit af en toe regen of motregen. Maxima dan tussen 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De avondspits is voorbij. Er staan nog een paar korte files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen knooppunt Eemnes en Eembrugge 3 kilometer. Na A16 Rotterdam richting Breda voor de tunnel 3. Door een kapotte vrachtwagen is de rechter tunnelbuis dicht. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweert en de afrit ten Dolder 3 kilometer.